Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn zorgen over de kerncentrale Tsjernobyl in Oekraïne. Bij die centrale in het noorden van het land was in de jaren 80 een enorme nucleaire ramp. Sindsdien wordt alles supergoed in de gaten gehouden... maar nu het gebied is overgenomen door de Russen, gaat dat niet meer. Ook zou het personeel al een hele tijd non-stop hebben gewerkt... omdat er geen nieuwe ploegen naartoe kunnen. Ook op andere plekken in Oekraïne zijn problemen. Bijvoorbeeld bij havenstad Odessa... Toch speelde een legerband daar gisteren dit nummer. Don't worry, be happy. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Tot nu toe waren er geen gevechten in Odessa, maar er is daar wel een avondklok. Het voedsel raakt op en overal liggen wegversperringen. Het kabinet trekt extra geld uit voor de bescherming van lokale politici. Er zijn zorgen over burgemeesters, wethouders en raadsleden. Die zouden steeds vaker worden bedreigd door criminelen. Volgens de minister krijgen ze onder meer dreigbrieven... worden hun ruiten ingegooid of hun kinderen aangesproken. Huizen die in de buurt staan van windmolens worden daardoor flink minder waard. Onderzoekers van TNO denken dat de waardedaling gemiddeld uitkomt op 9000 euro. Tot nu toe werd gerekend met een daling van 6000 euro. Slecht nieuws, zeggen de onderzoekers, want om de klimaatdoelen te halen... moeten er honderden molens op het land bijkomen. En de eerste twee kwartfinalisten van de Champions League zijn bekend. En vooral voor Bayern München was het een zorgeloos avondje. De Duitsers moesten tegen Salzburg en gingen er meteen vol op. Na 23 minuten had spits Lewandowski er al een hattrick in liggen. Was te zien bij Ziggo Sport. En daar is drie. Keun loopt uit. Christensen kon het niet meer stoppen. En Lewandowski heeft nu in een kwart wedstrijd drie keer gescoord. Het werd uiteindelijk 7-1 voor Bayern. Ook Liverpool is door naar de kwartfinales. De Engelsen verloren wel met 1-0 van Inter... maar hadden de eerste wedstrijd al met 2-0 gewonnen. Het weer, nu vriest het nog op veel plaatsen... maar na die koude start loopt de temperatuur straks op naar 12 tot 14 graden... en de zon gaat vandaag ook volop schijnen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de N207 van Hillegom naar Alfa aan de Rijn. Tussen de afritten Albenes en Nieuwveen is de vertraging 10 minuten.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 I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes would fit. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. he's such a gentleman I all my clothes would fit Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vandaag wordt opnieuw met een staakt het vuren geprobeerd om evacuaties in Oekraïne mogelijk te maken. Volgens Rusland gaat de tijdelijke wapenstilstand over een half uur in... in de steden Kiev, Sumy, Mariupol, Kharkov en Chernihiv. Gisteren konden zo'n 5000 mensen de stad Sumy verlaten. De Amerikanen lijken de levering van Poolse mig aan Oekraïne af te wijzen. Polen meldde gisteravond dat ze de straaljagers aan de VS willen overdragen die ze weer aan Oekraïne zou gaan leveren. Het Pentagon noemt dat plan nu niet houdbaar. Huizen in de buurt van windmolens zijn in 2030 gemiddeld 9000 euro minder waard, blijkt uit onderzoek van TNO.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 So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears blue. no Unless it's with you I wanna dance another beat Unless it's with you Tell me who do I call when I lose my mind Four in the morning, I'm on fire with you I'm running too you got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry. promises with you like we're on the moon But I don't wanna dance another beat, no Unless it's with you wanna dance another beat, no Unless it's with you crisis with you.